7 uur. Jobboot met het NOS Journaal. De Russische president Poetin en de Australische premier Abbott willen een staakt het vuren rond de plek in Oekraïne waar de Boeing van Malaysia Airlines is neergestort. Dat hebben ze in een telefoongesprek met elkaar besproken. Ze vinden dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de ramp moet komen. Dat is ook vastgelegd in een resolutie van de VN-veiligheidsraad en die moet volgens Poetin en Abbott worden uitgevoerd. Bij de ramp met het vliegtuig kwamen 27 Australiërs om. De ouders van een van de Australische slachtoffers bezochten vandaag als eerste nabestaanden de plaats van de crash. De kolonne rouwwagens is op weg naar de kazerne in Hilversum. Daartoe worden opnieuw de A2 en de A27 afgesloten. Ook dit keer staan er langs de route veel mensen om de slachtoffers van de vliegtuigramp in Oekraïne de laatste eer te bewijzen. Vanmiddag even voor vier uur landen de twee transportvliegtuigen met 38 kisten aan boord. De afgelopen dagen zijn in totaal 227 kisten met stoffelijke resten vanuit Kharkov naar Nederland overgebracht. De gevechtspauze tussen Hamas en Israël, die tot 7 uur zou duren, is verlengd tot middernacht. Hulporganisaties kunnen ook vanavond nog voedsel, water en medicijnen uitdelen aan de bevolking van Gaza. Daar is het aantal doden door het gewapende conflict met Israël opgelopen tot boven de duizend. Vandaag werden tientallen lijken onder het puin vandaan gehaald. Aan Israëlische kant zijn sinds de operatie begon zeker 38 mensen omgekomen. Tony Martin heeft de twintigste rit in de Tour de France gewonnen. De Duitser was de snelste in de tijdrit van Bergerac naar Périgueux. Over een afstand van 54 kilometer. Koploper in het algemeen klassement is nog steeds Vincenzo Nibali. Laurens ten Dam en Bauke Mollema stelden teleur... maar blijven vermoedelijk nog net binnen de top 10 van het algemeen klassement. Morgen is de finish van de Tour in Parijs.